de vraag wat onze enige echte DJ Dion Sydney in zijn vrije tijd doet. Heb je denk ik met de afgelopen platen al antwoord op gekregen. Nog vijf minuutjes! Dan is aan Dennis is het een einde gekomen, maar niemand minder als DJ JK staat zo meteen te trappelen.